De zes activisten van Extinction Rebellion mogen de komende 90 dagen niet op dat stuk van de A12 komen. Er is veel kritiek op de arrestaties. Meerdere maatschappelijke organisaties zeggen dat het demonstratierecht op deze manier onder druk komt te staan. In Limburg is wateroverlast niet altijd te voorkomen. De provincie zal moeten leren leven met extremer weer, zeggen onderzoekers. Vandaag kwamen ze met hun analyses van de overstromingen bijna twee jaar geleden. Daarin staan tips om water langer vast te houden in de grond... door bijvoorbeeld de natuur meer ruimte te geven. Maar helemaal voorkomen is dus niet mogelijk, zegt verslaggever Joris van Poppel. Als er zoveel water naar beneden komt, zoals anderhalf jaar geleden... dat je dan eigenlijk niks kunt doen, dat je dat onmogelijk kunt tegenhouden. Er zijn vijf verschillende maatregelen, waterkeringen, buffers zijn er onderzocht. En ja, geen één van die maatregelen zal het probleem echt helemaal kunnen eh, verhelpen. Aanmaakjes, blokjes, fabriek Fire Up in Oosterwijk in Brabant verhuisd naar Zweden. Bij de fabriek brak al een paar keer brand uit, waardoor buren zich zorgen maakten. Ook legde de gemeente de fabriek al in stil. Er zou grondig onderzoek komen. Maar dat heeft volgens Fire Up helemaal niks te maken met de verhuizing. Dat is volgens hen om economische redenen. En als je studeert, dan weet je welke tijd van het jaar het is. Tentamenweek. De bibliotheken zitten vol, ook in Rotterdam. Maar hele gestreste studenten kunnen er nu in een witte, hoekige meditatiecabine zitten. En dat is best lekker. Ja, heel fijn eigenlijk. Even een fijne pauze tussen studeren door. En krijg je even een extra ja, positieve energie eromheen of zo. Eh, ze zeiden iets van, eh, eh, bedenk voor jezelf iets waar je, waar je trots op bent... van iets wat je recentelijk hebt gedaan. En toch kom je dan wel op dingen waar je normaal gesproken nooit zelf stil bij zou staan, zeg maar. En dat heb ik toch net wel even gedaan. De meditatiecabine staat tot maart in de Biep in Rotterdam. En als het werkt, wordt gekeken of die langer kan blijven staan. Het weer, de temperatuur zakt naar het nulpunt. Er kan wat lichte regen vallen vannacht.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 But I keep driving. many miles left to roam, many roads yet unknown. Though the storms, they seldom rest for those who run. It's a lonesome road at times, living life between the lines formatie Fireside Collective. En Driving Through the Rain hoorde je in de themashow met alleen maar bluegrass muziek. We gaan nu verder met een artiest die uit, oorspronkelijk uit Australië komt... waar ze al diverse Golden Guitar Awards in ontvangst mocht nemen. Ze woont al een tijdje in Amerika en ook daar valt ze al regelmatig in de prijzen. Haar naam is Christy Cox en dit is One Heartbreak Away. nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. benefit to the drinking man in the haze of neon lights and tortured souls. But for him, it's Jim. the bottle was about 2013 voor If the Bottle Was a Bible van Junior Sisk en The Rambler's Choice. Ik heb nog een Nashville spiegelplaat voor je klaarstaan. Samen met Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys nam Lester Flat de Nashville spiegelplaat op die je zo gaat horen. Twintig jaar later zou ook Buck Owens zich eraan wagen en voor hem werd het toen een dikke nummer 1 hit. Je gaat twee keer luisteren naar Roll in My Sweet Baby's Arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. Lay around my shack till the bed. Check my body, rollin' my sweet baby song. Rollin' my sweet baby song. Rollin' my sweet baby song. Lay around my shack till the bed. till the mail train comes back. Then I'll roll in my sweet baby's arms. Well, I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. Hey, I'll lay around the the mail train comes back and roll in my sweet baby's arms. Well, I'm rolling in my sweet baby's arms sweet baby's arms. Lay around the shack till the mail train comes back. just pushed the pedal on the floor. He's making 90 in that big old diesel truck. I can hear the names he's calling me above the engine's roar. And the words won't be found in Webster's book. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, and I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. trying to make the grade. And I wish I had some pedals on this car. And I'm slipping and sliding and afraid to touch the brake. For this doodlebug could never stand a jar. There's an easel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling and I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. holding in the road, and I'll tell you I just got to win this race. While I'm trembling and shaking, he's a pouring on the cold, so close that I could steal his license plate. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling and I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. And this compact take the impact? There's a diesel on my tail. 1967 alweer Jim en Jesse en Diesel on My Tail. Amanda Cook is een artiest die uit Laurel Fork, Virginia komt. En ze maakt hele leuke muziek. En hoe dat klinkt hoor je nu. Dit is Till I'm Too Old. for a shout out or music request. Nashville Radio Show. 2015 maakt deze vijfmansformatie al muziek met elkaar. Ze Woodbelly en je hoorde net The Road That Takes Me Home. De Appalachian Roadshow mochten op 25 november 2022 voor het eerst het podium van de Grand Ole Opry betreden. En hoe ze dat vonden, dat vonden ze toen geweldig. Heb ik gelezen op hun Facebookpagina. En ze maken ontzettend lekkere muziek. Dit is Dance, Dance, Dance. grandpa, he's 95. He keeps dancing, he's still alive. My grandma, she's 92. She loves to dance and sing some too. I don't know, but I've been told if you keep on dancing, you'll never grow old. Come on, darling, put a pretty dress on. We're gonna go out tonight and dance. we ze wel vrienden van de show noemen. Darren en Brooke Aldridge hoorde je net met mile, Million Miles of Highway When It's Over. De volgende formatie eh, bestaat al 14 jaar en zij hebben hun muziek al op diverse bluegrass hitlijsten zien staan. Als leden hebben ze los van elkaar stuk voor stuk awards gewonnen en maar samen maken ze hele leuke muziek. Breaking Grass is dit en Oh How I Love You. 1994 voor de Lonesome River Band en The Game I Can't Play. Het volgende nummer heeft een titel wat het beste medicijn is bij slecht weer. Of als je het even niet mee zit. Dit is Lindley Creek en Sunshine Song. and and see who can outdance who. just bluegrass boys are kicking up some of that A Drag out a Martin guitar. Hey, we might even roast us a pig or two. A break out a moonshine jug. We're just bluegrass boys picking up some of that web de eh, Bluegrass Boys hier bij de National Radio Show. Je luistert nog steeds naar de themaversie, de Bluegrass Show. Want in dit uur en het vorige uur alleen maar lekkere deze muziekstijl. Nu gaan we naar, eh, ja, wel heel iets bijzonders. Want als je je afvraagt hoe de muziek van Elvis zou klinken als het in een bluegrass jasje werd gestoken, dan gaan we je dat nu laten horen. Want dit zijn de Grass Girls en Dolly Parton en Viva Las Vegas. Bright lights you're gonna set my soul, gonna set my soul like it's wild was dat en Next Time Around. En inderdaad, Next Time Around, want er zit alweer een eind aan deze show. Maar niet getreurd, volgende week is de National Radio Show uiteraard weer bij je.